zijn tenminste drie woningen onbewoonbaar geraakt. De brandweer is al begonnen met het slopen van huizen die op instorten staan. Het bluswerk ging moeizaam omdat de daken van het hele huizenblok zijn bedekt met zonnepanelen. Het vuur woedde daaronder en de brandweer kon daar moeilijk bij komen.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 De eerste twee sets eindigden in tiebreaks... waarvan hij de eerste verloor en de tweede won. De derde set won hij met 6-3. Griekspoor stond 38ste op de wereldranglijst... maar zal nu als nummer 29 en als hoogst geclasseerde Nederlander beginnen op Wimbledon. Bij de vrouwen werd de finale net als vorig jaar gewonnen... door de Russin Yekaterina Alexandrova. Ze won in drie sets van haar landgenote Veronika Kudametova. De Nigeriaanse zanger Burna Boy heeft een nieuw concert in Nederland aangekondigd op 23 juli. Op Instagram biedt hij zijn verontschuldigingen aan voor gisteravond. Toen zou hij voor 34.000 fans optreden in het Gelredome in Arnhem, maar hij kwam niet opdagen. Waarom niet is nog altijd niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het zuiden kans op onweersbui.